Mark met nos De race om de republikeinse kandidatuur voor het presidentschap van Amerika lijkt gestreden. Rick Santorum, een van de twee belangrijkste kandidaten, heeft de strijd opgegeven. Mitt Romney is nu torenhoog favoriet om op 6 november op te nemen tegen de democratische president Obama. Personeel van de Griekse vierboten staakt 48 uur. De vakbond en regering zijn het nog steeds niet eens over het korten van de pensioenen en de zorgkosten. Door de staking zijn tientallen eilanden van de buitenwereld afgesloten en kunnen duizenden mensen geen kant op. De gemeente Tilburg wissel in 2006 dat in zwembad Reeshof gevaar was door roestvorming. Begin november vorig jaar viel door de roestvorming een geluidsbox van het plafond, waardoor een baby van vijf maanden om het leven kwam en de moeder gewond raakte. Ook na 2006 is een paar keer gewaarschuwd voor roestige ophangsystemen in het zwembad, maar tevergeefs. Gemeente Tilburg erkent dat er fouten zijn gemaakt. In Amsterdam is gedemonstreerd uit protest tegen de Surinaamse amnestiewet. Zo'n 250 mensen liepen naar het Surinaamse consulaat. Door de omstreden wet gaan de verdachten van de decembermoorden in 1982 vrij uit. Onder wie president Poutersse. Zelfs als ze worden veroordeeld is het strafproces dat tegen hen loopt. In Paramaribo wordt op dit moment ook gedemonstreerd. De aandelen in Europa en de VS hebben vandaag fors verlies geleden. In Nederland daalde de AEX-index bijna 3%. In New York sloot de Dow Jones-index ruim 1,5% lager. Europese beleggers zijn bang dat Spanje straks ook voor steun aanklopt in Europa. Al zegt de Spaanse premier Rajoy dat dat niet gebeurt. Voetbal dan. In de Eredivisie heeft de NC de uitwedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior met 2-0 gewonnen. Doelpunten werden gemaakt door Lasse Schöne en Christian Vadoc. En dan het weer. Vannacht vooral in het westen heldere periode. Morgenochtend flink wat zon. Smiddags af en toe een bui bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you?